Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Londen is het uitgebroken na de brand in de Grenfell Tower... waarbij zeker 30 mensen om het leven kwamen. Demonstranten vinden onder meer dat de autoriteiten te weinig hulp bieden... aan bewoners die door de brand dakloos zijn geworden. De deelgemeente Kensington en Chelsea werd het gemeentehuis bestormd. De betogers werden tegengehouden door de politie. De afdeling van de politie die speciaal is opgezet om vermiste kinderen te helpen opsporen functioneert niet. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen en stukken. De nationale politie erkent de problemen. Het meldsysteem werkt niet goed, het team is onderbezet en de mensen die er wel werken zijn niet deskundig genoeg. De Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl is overleden. Hij was van 1982 tot 1998 leider van de Duitse regering. In zijn regeerperiode viel de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland herenigd. In Duitsland heeft Kohl nog altijd een grote reputatie, al werd hij wel beschadigd toen bekend werd dat in zijn regeerperiode illegale giften werden gedaan aan de kas van zijn partij, de CDU. Helmut Kohl is 87 jaar geworden. De huidige Duitse bondskanselier Merkel heeft haar overleden voorganger Helmut Kohl geprezen als een groot geluk voor Duitsland. Ze zei dat hij vasthield aan de droom van een verenigd Duitsland waar anderen twijfelden. De Franse president Macron noemde Kohl een zeer groot Europeaan. En de voorzitter van de Europese Commissie Juncker zei Kohl was Europa. De Intercity die tussen Amsterdam en Brussel moet gaan rijden via de hoge snelheidslijn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Eigenlijk moest de trein vanaf december via de HSL rijden, maar dat wordt zeker zes maanden later. Volgens de NS komt dat door de vertraagde levering van nieuwe software voor de locomotieven. Het weer, ook vannacht bewolkt en lokaal kans op wat regen, minimaal rond 12 graden. Morgen in het westen zonnig, later ook in het oosten.